vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. Zoals hij het nu voor zich ziet is dat hij weer een aantal debatten gaat doen. Dat hij zich achter de schermen ook weer klaarmaakt voor dat fractievoorzitterschap. Maar dat Nicolien van Vroonhoven de overleggen met de coalitiepartijen zal doen... en wellicht ook de media optredens, want dat vond hij toch wel erg zwaar en dat heeft onder meer, zegt hij, bijgedragen aan de situatie waar hij uiteindelijk in is beland. Dus voorlopig zullen we het even met twee mensen moeten doen... die allebei blijkbaar aan het roer van NSC staan. Dat in een tijd waarin het allemaal niet zo soepel loopt binnen die partij. Twee staatssecretarissen en twee Kamerleden zijn de afgelopen tijd opgestapt. Zaterdag komen de leden van NSC bij elkaar op het partijcongres. Voor het eerst is op grote schaal onderzocht hoe Amsterdamse kinderen discriminatie en racisme ervaren in hun dagelijks leven. Ze hebben er behoorlijk veel last van, zegt de kinderombudsman. Een jongen die vertelde, ja, ik, eh, ik ga naar een eh, winkel toe... En ik word achtervolgd eh, door het winkelpersoneel omdat ze denken dat ik iets ga stelen. Maar mijn witte vriend zonder migratieachtergrond, daar gebeurt dat niet mee. Daardoor kunnen kinderen psychische klachten of een negatief zelfbeeld krijgen. Al reageren ze heel verschillend. Er zijn jonge kinderen die vaak met boosheid ook reageren. Verontwaardiging van eh, waarom is dat, is niet eerlijk. Maar kinderen van 12 tot 15, die reageren wat cynischer. Die zeggen ja, het heeft helemaal geen zin om dit te bespreken, want er wordt toch niks aan gedaan. In het onderzoek staat ook dat kinderen en jongeren niet alleen door leeftijdsgenoten worden gediscrimineerd. Leraren of sportcoaches maken zich er ook schuldig aan. En het is dood eenvoudig om illegaal vuurwerk te kopen op middelbare scholen. Mijn collega's van NOS Stories hebben ontdekt dat op minstens 275 scholen cobra's en nitraten ingeslagen kunnen worden. Je hebt altijd wel mensen die daar wel een beetje in handelen en daar van alles mee doen en zo. Best wel veel aangezien dat er veel mensen vuurwerk in de kluis hebben en zo. Heb je zelf ook wel eens via die weg iets gekocht? Eh, nee, dat mag niet van mijn vader, wordt hij boos op me. Op sommige scholen proberen ze de handel in vuurwerk te stoppen door kluisjes te controleren. Het weer trekken nog steeds winterse buien over. Het waait ook stevig, vooral langs de kust.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 She gets to the bottom. It sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes.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 stop and stay, yeah. She's got me love from everywhere. She's bad and she knows. I think that she knows. Now dance. get it, girl. Freaky, but I like it. Hot damn. Let me put my funk on the guitar with her.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 Pieter Omtzigt denkt met NSC nog resultaten te kunnen boeken in het huidige kabinet. En dat is volgens de vandaag teruggekeerde omzicht ook de reden dat NSC vrijdag niet uit de coalitie is gestapt. De Deense marine houdt een Chinees schip in de gaten... dat mogelijk betrokken was bij de sabotage van twee glasvezelkabels in de Oostzee. De Yipeng 3 was onderweg van Rusland naar Egypte... en ligt nu voor anker in het Kattegat tussen Zweden en Denemarken. Het weer. Morgen vooral in de noordoostelijke helft buien.